Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag door ondervoeding nog eens vijf mensen overleden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, dat valt onder Hamas. Het totale aantal doden door ondervoeding in Gaza komt daarmee op 127, onder wie 85 kinderen. Volgens de VN zijn de voedseltekorten het gevolg van de Israëlische blokkade. Al maanden worden hulpgoederen die klaarstaan aan de grens... maar mondjesmaat tot de Gazastrook toegelaten. Het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd het voortouw te willen nemen bij het droppen van noodhulp vanuit de lucht. Nederlandse auteurs zijn boos op Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Ze beschuldigen het techbedrijf ervan zonder toestemming hun teksten te hebben gebruikt voor de ontwikkeling van een chatbot. Bij de beroepsorganisatie voor Nederlandse schrijvers zijn ruim 600 reacties binnengekomen van mensen die zich voelen benadeeld. De auteurs zeggen tegen Nieuwsuur dat het voelt alsof ze zijn bestolen en dat ze zich beraden op juridische stappen. Een meisje van elf is vanmiddag met een auto een woning in Hengelo binnengereden. Volgens de krant Tubantia mocht ze van haar vader, die naast haar zat, een stukje rijden. Haar moeder en een baby zaten op de achterbank. Bij een T-splitsing trapte het meisje het gaspedaal in toen ze wilde remmen. Bij het ongeluk in Hengelo zijn geen gewonden gevallen. Ook de bewoners van het huis waar de auto naar binnen reed bleven ongedeerd. Wielrenster Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 38-jarige Vos pakte daarmee ook meteen de eerste gele trui. Kimberly Lecour uit Mauritius eindigde als tweede, gevolgd door de Franse Pauline Ferrand-Prévot. En bij de mannen won de Australiër Caden Groves de 20e en voorlaatste etappe van de Tour. Dan het weer op veel plaatsen droog. In het binnenland nog enkele buien. Ook vannacht vanuit het westen regen en kans op onweer. Morgen wolken, zon en een enkele bui. En dan wordt het rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.